Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Alexei Navalny wordt vandaag begraven in Moskou. De Russische oppositieleider overleed twee weken geleden in een strafkamp waar hij vast zat. Daarna duurde het dagen voordat zijn moeder het lichaam meekreeg. En ook vandaag houden de nabestaanden er rekening mee dat ze kunnen worden tegengewerkt, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Als hij wordt begraven dan eh, zal er een zucht van verlichting worden geslaakt, waarschijnlijk in ieder geval door de familie. Uh, eh, want lange tijd was dat gewoon heel erg onduidelijk. Er is veel, veel druk uitgeoefend. Eh, gisteren waren de berichten dat er geen lijkwagen kan worden gevoerd omdat eh, er ook druk uitgeoefend wordt kennelijk. Omdat iedereen bang, bang is om dat te doen. Dus eh, hoe dat vandaag zal gaan verlopen weten we niet. Er worden veel aanhangers van Navalny verwacht. Ondanks het risico om opgepakt te worden. Eerder al kregen tientallen mensen die bloemen hadden neergelegd op straat een celstraf. En flink dokken vanaf vandaag als je te hard of te rood rijdt. Verkeersboetes zijn omhoog gegaan. Snelheidsboetes zijn zo'n 10% hoger. Door rood rijden kost je 300 euro. Deze mensen proberen sowieso al te voorkomen dat ze zo'n envelop met paarse streep in de bus krijgen. Ik vind het ook zonder geld, dus ja, dan eh, let je vanzelf wel een beetje op. De hoogte van de verkeersboetes die was al een reden om rekening te houden met niet al te hard te rijden. Dus dat er nog een keer 10 of 15 procent bij opkomt, maakt daar niet zoveel meer uit. Ik heb vaak het gevoel dat het kabinet eh, bepaalde gaten wil dichten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, dat klopt voor een deel. De stijgingen hebben met de inflatie te maken, maar zijn ook bedoeld om de staatskas te spekken. En Jan Smit heeft de Edison Pop prijs gekregen. Ik vat dat oeuvre even samen in 20 seconden. Feest in de tent, van goed tot Purmerend. Boom boom bailando, dans met mij de tango. Ik heb een tijdje in mijn allemaal voor bijna 30 jaar aan hits. Jan Smit kreeg de prijs als verrassing uitgereikt bij Humberto door zijn zoontje Sen. En het weer nog grijs, maar ook opklaringen met zon. In de middag vanuit het westen meer wolken en ook wat regen. Later in de middag en avond zijn er overal wat buitjes. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Want bij afrit Avenhoorn staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Die is daar dicht. 4 kilometer file staat er.